roofoverval gaat of om een gerichte aanslag. Cabral werd onder meer bekend Na de militaire staatsgreep in Argentinië in 76 vluchtte hij naar Mexico. Acht jaar later keerde Cabral terug. VN-organisatie UNESCO kende hem de titel Wereldboodschapper van Vrede toe. Facundo Cabral is 74 jaar geworden. De Egyptische premier Sharaf heeft opdracht gegeven alle politieagenten te schorsen die demonstranten hebben gedood. Dat zei hij in een toespraak op de staatstelevisie. Met de maatregel wil Sharaf de betogers tegemoetkomen die ontevreden zijn over de situatie in Egypte na de val van het regime van Mubarak.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 De beving had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum was in de oceaan voor het eiland Honshu. Op 11 maart werd hetzelfde gebied getroffen door een zware aardbeving en een tsunami. Die kostte aan meer dan 20.000 mensen het leven. In het westen van Colombia hebben rebellen van de FARC in vijf steden aanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn zeker drie mensen omgekomen en vele tientallen gewond geraakt. In het stadje Toribio ontplofte een autobom op een druk bezocht marktplein. Een agent en twee burgers werden gedood en zeker 77 mensen raakten gewond. In Corinto was een soort gelijke aanslag met een autobom. Daarbij vielen zeker 11 gewonden. President Santos noemt aanvallen een laffe reactie op de successen van het Colombiaanse leger. Volgens de president voelen de rebellen dat ze steeds verder onder druk komen te staan. Afgelopen week kon varkleider Alfonso Cano naar ternauwernood ontsnappen toen het leger zijn schuilplaats innam. In Mexico zijn bij verschillende gevechten tussen drugsbendes zeker 40 doden gevallen. De meeste doden vielen in de noordelijke stad Monterrey. Gewapende mannen openden het vuur in een bar. Zeker 20 mensen werden gedood. De Mexicaanse politie zegt dat er in de bar drugs